Michiel van der Velde met het NOS-journaal. In het noordoosten van Oekraïne zijn sinds vrijdag duizenden mensen op de vlucht geslagen. Rusland is daar bezig met een nieuw offensief. Gisteren claimde het Russische leger dat het vijf dorpen heeft veroverd... in het grensgebied met de Oekraïnse provincie Kharkiv. Ook vandaag zijn er zware gevechten langs de frontlijn. De marathon van Leiden is aan het eind van de middag afgelast... omdat te veel deelnemers onwel zijn geworden door de hitte. Volgens de burgemeester werd de druk op ambulances en ziekenhuizen te groot. De twee ziekenhuizen raakten vol. Hardlopers hadden verschillende klachten, maar het is niet bekend hoe slecht ze eraan toe waren. Eerder vanmiddag werd de 10 kilometer al afgebroken. Het is nog steeds niet bekend hoeveel mensen onwel zijn geworden en hoe het met ze gaat. Bij overstromingen en aardverschuivingen op het Indonesische eiland Sumatra zijn zeker 34 mensen omgekomen. De overstromingen ontstonden gisteravond na hevige regenval op het eiland. Huizen, wegen en moskeeën raakten beschadigd. Minstens 18 mensen raakten gewond. Naar zeker 16 mensen wordt nog gezocht. Op een begraafplaats in Utrecht zijn opnieuw graven vernield. Vorige week werden 90 graven vernield op begraafplaats Daalwijk. En nu gaat het volgens RTV Utrecht om 8 graven. De politie vermoedt dat de graven afgelopen nacht zijn beschadigd en doet onderzoek. Olaf Kooi heeft de negende etappe van de Giro d'Italia gewonnen. In Napels was de Nederlander na 214 kilometer de snelste in de massasprint. Het was voor Kooi zijn eerste ritzege in een grote ronde. In de eindsprint versloeg hij Jonathan Milan en Juan Sebastian Molano. Danny van Poppel werd vijfde. Het weer. Vanuit het zuiden toenemende bewolking met vooral vannacht in het zuiden kans op een enkele regen- of onweersbui. Minima tussen de 12 en 16 graden. Morgen eerst overwegend droog met wat zon. Later meer bewolking en buien.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 Yeah I'm fresh with my voice on Scooter Match off the microphone that I am holding. written lyrics only can't be stolen if they all snap. Don't keep the police just try to save them. Your voice is sick, so please stay off my back or I will attack, and you don't want that.